Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Directies van bedrijven moeten voortaan met de ondernemingsraad overleggen over de beloning van topbestuurders. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel hierover. De regeringspartijen CDA, VVD en ChristenUnie stemden tegen en ook het Forum voor Democratie. Minister van Sociale Zaken Koolmees vindt het goed dat er na jaren van maatschappelijke onrust in bedrijven zelf meer gesproken wordt over de lonen van topbestuurders. De ondernemingsraden krijgen geen instemmings of adviesrecht. Ze moeten wel worden gehoord. Oud-tenniscoach Mark de Jee gaat in hoge beroep tegen de 18 jaar die de rechter hem heeft opgelegd voor de moord op zakenman Koen Everink. In maart 2016 stak hij Everink neer in diens huis in Beeldhoven. Een van de redenen om een hoge straf op te leggen is dat de Jee wist dat het dochtertje van zes van Everink tijdens de moord in huis was. Het OM heeft celstraffen geëist van 16 jaar tegen de twee hoofdverdachten in de mishandelingszaak op Goeree Overflakke. De twee mannen van 24 en 29 jaar zouden in 2016 in hun ouderlijk huis een kennis wekenlang hebben gemarteld, mishandeld en verkracht. Volgens de verdachten was het slachtoffer een pedofiel die het op de familie had voorzien. En twee Nederlanders maken kans op een Oscar. De nominaties voor de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen zijn vandaag bekendgemaakt. Cameraman Hoyte van Hoytema is genomineerd voor zijn werk voor de film Dunkirk. Make-up artiest Arjen Tuiten maakt kans op een Oscar voor zijn werk bij de film Wonder. Grootste kanshebber op een Oscar is de film The Shape of Water, die in 13 categorieën is genomineerd. De uitreiking van de Oscars is op zondag 4 maart. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht komt de temperatuur nauwelijks onder de 10 graden. Morgen wordt het ongeveer 13 graden. In de ochtend meest droog met hier en daar wat lichte motregen. Later op de dag meer regen.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 Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 9 kilometer en 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Ze zijn bezig met een spoedreparatie op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging daardoor is 20 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Rijn ook 20 minuten oponthoud. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Hagenstein ook 20 minuten tijdverlies.